Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eigenaar van de 100 meter hoge noodmast er staat omdat het zoeken van een geschikte plek en het aanvragen van vergunningen tijd kostte. Gisteren stortte het bovenste deel van de Drentse zendmast in nadat er brand was geweest. Dat leidt tot problemen bij de ontvangst van radiozenders en digitale tv. Ook de zendmast van Lopik is buiten bedrijf omdat ook daar brand is geweest. Vandaag wordt besloten of de apparatuur in Lopik weer kan worden ingeschakeld. Volgens eigenaar Novek was er nooit eerder brand in een zendmast, maar voor zover bekend hebben de twee branden niets met elkaar te maken. Van de vier grote Nederlandse banken die de stresstest hebben doorstaan was de Rabobank de beste. Van de andere drie, ABN AMRO, ING en SNS, was de SNS-bank de zwakste, maar ook deze bank scoorde voldoende. Acht Europese banken zijn gezakt voor de stresstest. Vijf Spaanse, twee Griekse en één Oostenrijkse. Ze krijgen een half jaar de tijd om nieuw kapitaal aan te trekken. Er is gekeken wat de gevolgen zouden zijn als de economie verslechtert, mensen massaal spaargeld opnemen of als de waarde van de vastgoedportefeuilles daalt. President Obama heeft de Dalai Lama uitgenodigd op het Witte Huis. De geestelijk leider van het Tibetaanse volk, die bezig is aan een bezoek van anderhalve week aan Washington, komt de komende dag langs bij Obama. Volgens het Witte Huis zal de president steun uitspreken voor de dialoog tussen afgevaardigden van de Dalai Lama en de Chinese overheid. China beschuldigt de Dalai Lama er al jaren van dat hij de Tibetanen aanzet tot geweld in hun strijd voor autonomie. De laatste ontmoeting met Obama in februari vorig jaar leidde tot woede bij de Chinese regering. Het weer vannacht droog, minimaal rond 12 graden. In de ochtend eerst wat zon. Smiddags vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. zomerhits. ZFM.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 internet. www.zfmzandvoort.nl have an opinion. Should I be quiet just because I'm a woman? Call me a bitch because I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat to smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act.